Kees Groot met het NOS-journaal. Bij een is een vrouw en haar driejarig dochtertje omgekomen. Het huis waar ze lagen te slapen stortte in door de explosies. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza was de vrouw 30 jaar oud en zwanger. Door het instorten van het huis raakten een man en een vijfjarige jongen gewond. Volgens het Israëlische leger was de luchtaanval gericht op doelen van Hamas... als vergelding voor de twee raketten die de beweging vrijdag en zaterdag op Israël had afgevuurd. Eén raket werd onderschept, de andere kwam neer in onbewoond gebied. De afgelopen twee weken zijn vier Israëli's en 22 Palestijnen omgekomen bij steekpartijen en andere onlusten. De Amerikaanse politie heeft de oud-topman van een Ierse bank gearresteerd. Het gaat om David Drum, ooit de hoogste baas van de Anglo-Irish Bank. Die moest in 2008 genationaliseerd worden wegens wanbeleid. De bank bleek in het geheim miljoenen te hebben geïnvesteerd in de kwetsbare Ierse huizenmarkt. De affaire kostte de Ierse staat 30 miljard dollar en leidde tot een diepe crisis in het land. Drum vluchtte na zijn ontslag naar Amerika. Nu heeft Ierland om zijn uitlevering verzocht. Dinsdag zal een Amerikaanse rechter bepalen of dat inderdaad gebeurt. Een 22-jarige man uit Dordrecht is in Groot-Brittannië veroordeeld tot 7 jaar cel wegens drugsmokkel. De Nederlander probeerde 25.000 ecstasypillen mee te smokkelen in een nekkussen. De douane betrapte de man op de ferry van Rotterdam naar Hul. De passagier viel op omdat zijn kussen wel erg zwaar was. Op een röntgenfoto zagen agenten al snel dat het vol pilletjes zat. De straatwaarde van de drugs zou 270.000 euro zijn. De man gaf toe dat hij was betaald om de drugs naar Groot-Brittannië te smokkelen. Het weer, het is een heldere nacht met op sommige plekken vorst aan de grond. Morgen overdag zonnig en droog en een graad of 12.